Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De te vroeg geboren baby die maandag verdween uit een Frans ziekenhuis... is gevonden in een hotel in Amsterdam. Daar zaten ook zijn ouders, zegt de politie. Volgens Franse media is de baby Santiago in goede gezondheid. De ouders hebben hem ontvoerd uit een kraamkliniek vlakbij Parijs. De te vroeg geboren baby heeft constant medische zorg nodig. Hij lag in Frankrijk in een couveuse en stond onder permanent medisch toezicht. De ouders van Santiago zijn opgepakt. Als er geen afspraken over asiel waren gemaakt... was het kabinet mogelijk gevallen, dat zei premier Schoof. Gisteren presenteerde hij een pakket maatregelen om de asielinstroom te verminderen. Tijdens de gesprekken in aanloop naar die aankondiging... ging het er volgens de premier hard aan toe. Vrijdagmiddag werd duidelijk dat ook VVD en BBB het eens zijn over de asielmaatregelen... waar PVV en NSC eerder aan hebben gewerkt. Het gaat onder meer over het invoeren van grenscontroles... en het afschaffen van de spreidingswet. De Washington Post kiest voor het eerst in 36 jaar geen partij bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De uitgever schrijft dat de krant daarmee teruggaat naar zijn wortels. Journalisten van de Washington Post zeggen anoniem dat het gaat om een besluit van eigenaar Jeff Bezos... die steun voor Kamala Harris door het dagblad zou hebben willen tegenhouden. Sinds het Watergate-schandaal in de jaren 70 betuigde de Washington Post altijd steun aan een van de kandidaten, behalve in 1988. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben met 15-0 gewonnen van Indonesië. Dat is gelijk de grootste overwinning die de Oranje Vrouwen ooit boekten. Het vorige record stamt uit 1977. Toen werd met 12 doelpunten verschil gewonnen van Israël. Dinsdag staat er nog een oefenwedstrijd op het programma voor Oranje. Dan spelen ze tegen Denemarken. Het weer, vannacht brede opklaringen. Vooral in het noorden kan het mistig zijn. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 21 graden.